uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hoop groeit op een staakt het vuren in Libanon. Frankrijk en de VS werken aan een voorstel dat gesteund wordt door Westerse en Arabische bondgenoten. Tijdens de gevechtspauze van drie weken zouden Israël en Hezbollah moeten onderhandelen over een diplomatieke oplossing. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij erop rekent dat beide partijen met het voorstel akkoord gaan. Het Groningse provinciebestuur is gevallen over de bouw van windmolens in de Eemshaven. Het college had afgesproken dat er geen nieuwe windparken komen... maar dat oude afspraken worden nageleefd. Toch stemden de BBB en twee leden van Groninger Belang... tegen het bestaande plan voor de Eemshaven. Daarop zegt de coalitiepartner de ChristenUnie het vertrouwen op. De gemeente Den Haag biedt hulp om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Vanaf maandag kunnen zo'n 90 asielzoekers terecht in een voormalig kantoorpand in Den Haag. Dat is ingericht als tijdelijke noodopvang. Ze kunnen er zeker vier maanden blijven. Den Haag is voor zover bekend de zevende gemeente die acuut opvang biedt om Ter Apel te ontlasten. Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de planten- en vogelkennis van jongeren. Uit eigen onderzoek blijkt dat de meeste jongeren tot 35 jaar... geen margriet, korenbloem of vink kunnen herkennen. Veruit de meeste 55-plussers kunnen dat wel. Volgens Natuurmonumenten is zulke kennis belangrijk... juist omdat de natuur zo onder druk staat. FC Twente en AZ zijn goed begonnen in de Europa League. Twente ging gisteravond op bezoek bij Manchester United... en wist daar knap tot een gelijkspel te komen. Het werd 1-1. Eerder op de avond won AZ thuis met 3-2 van het Zweedse Elsborg.